Dan net wel met het NOS-journaal. VVD en PVD van het inkomen. Naar verluid hebben ze daarover afspraken gemaakt in de formatie. Door deze maatregel kan volgens de onderhandelende partijen de zorgtoeslag verdwijnen. Die toeslag hangt ook af van het inkomen en is bedoeld als tegemoetkoming in de zorgkosten voor de lagere inkomens. De onderhandelaars zijn het er verder over eens dat de derde schijf van de inkomstenbelasting in 2014 wordt verlaagd van 42 naar 38 procent. Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent, maar dat gebeurt niet al zo snel. Volgens ingewijden in Den Haag wordt verder 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Een deel daarvan zou gaan naar het ministerie van Defensie om te gebruiken voor vredesmissies. In de Tweede Kamer wordt gemengd gereageerd op de plannen van VVD en PvdA... om de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen aan te pakken. PVV-leider Wilders vindt de plannen ongelooflijk. Huizenbezitters zijn de klos bij het komende kabinet, zegt Wilders. Hij vindt dat de VVD een verkiezingsbelofte breekt. GroenLinks reageert positiever op de plannen... maar vindt dat mensen met hogere inkomens nog te veel voordeel hebben. En de ChristenUnie vindt het positief dat er belangrijke stappen worden gezet. Nog eens drie jongeren hebben zich gemeld bij de politie... nadat ze zichzelf hadden herkend op de foto's van de rellen in Haren. De foto's zijn onder meer getoond in opsporing verzocht. De gezichten van de relschoppers waren onherkenbaar gemaakt... om ze een kans te geven zich vrijwillig bij de politie te melden. De drie tieners komen uit de gemeenten Leek, Noorderveld en AN Hunze. In de volgende uitzending van opsporing verzocht worden opnieuw foto's vertoond... maar dan met herkenbare verdachten. Het weer in het zuiden soms regen, in het midden en noorden opklaringen. En in de kustgebieden enkele buien. Het is een graad of 9. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Hoevelaken 13 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Amstelveen 4 door een ongeluk. A10 West naar Zaanstad bij de Koentenal 4. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en Delft-Zuid 7 kilometer.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 Zondagochtend vroeg, zaterdag op zondag om 3 uur, dan wordt het 1 veer 2 uur. En dan hebben we gewoon nog een uurtje extra zondag. Terug naar de Euro Breakdown, jaargang 22, aflevering 43, 26 oktober alweer. 18 stijgers, 1 blijven, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Rudimental en John Newman viel the Love verdwijnen na 16 weken. Na 14 weken ook uit de lijst Pink A Blow Me One Last Kiss. De snelstijger die moet er nog aankomen. PGI, de Gundam Style, gaat 10 plaatsen omhoog. Cascana en The Summer of Love is de snelste daler van deze week met 12 plaatsen verlies. En Will.i.am, Eva Simons, Dit is Love alweer 16 weken in de lijst. Het langst genoteerd van allemaal. 26 oktober 1965. De Beatles ontvangen van de Britse voorzin een koninklijke onderscheiding. 26 oktober 1977. Het Nederlands voetbalelftal wint in Amsterdam met 1-0 van België... in de kwalificatierace voor het WK voetbal 78. René van den Kerkhoff maakt in de vierde minuut het enige doelpunt... en blijkt later de laatste en enige interland...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 En als we terug gaan naar de hitlijst, dan komen we daar terecht op plek nummer 18. The One Direction, Left While We Are Young. Cause you make me feel van Bruno Mars is Locked It Out of Heaven. En staat ondertussen alweer vier weken in de lijst. Vorige week terug te vinden op 25, deze week omhoog naar 17. En dit is de plaats van Mumford Sons. I Will Wait gaat omhoog van 24 naar 16 deze week. fell heavy into your arms. These days of dust, which we have known, will blow away. was strong and used my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my Aguilera en Your Body hoorde hier op CFM voorbij komen tijdens de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen de 40 beste platen van Europa voorbij. En deze van Christina Aguilera hoort daar ook bij. In de zesde week omhoog van 23 naar plek nummertje 14. Daarvoor en Sons op 16. 8 plaats winst voor hun in de zesde week met I Will Wait. En dat gaat over Michael Jackson.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 Jackson. Michael Jackson. Dance all night. Lose your mind. Cash en Michael Jackson. Deze week op plek nummer 20, 5 plaatsen 11 week nieuw. Let Me Love You. Fun en Some Night zakte 7 plaatsen in de 14e week naar de 19. 18 is er voor de One Direction, Live While We Are Young. In de vierde week gaan zij 9 eh, plaatsen omhoog. 8 plaatsen winst in de vierde week voor Bruno Mars, Locked It Out of Heaven van 25 naar 17. En ook acht plaatsen omhoog, Mumford Sons, I Will Wait in de zesde week naar 16. Lance Morissette, Guardian in de 14 14e week zakt zij zeven plaatsen van 8 naar 15. Christina Aguilera, Your Body staat 6 weken in de lijst, gaat omhoog van 23 naar 14. Delta Goodrum, Dancing with a Broken Heart, zakt van 6 naar 13 in de tiende week. En Cash Cash Michael Jackson, 7 weken in de lijst van 17 omhoog naar 22. De nummer 11 stond vorige week nog op 14, staat 6 weken in de lijst.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 Van 4 naar 10 met Dive. En 10 weken in de lijst David Guetta's hier. De She-Wolf die zakken van 5 naar 9. Deze plaat doet het wel goed. Gaat namelijk van 18 naar 8 toe. Is van PGI. Staat 5 weken in de lijst.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 You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hope the wound heals, but it never does. That's cause you at war with love. You at war with love. These yeah. battle scars don't look like they're fading. Don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Love never let a wound ruin me. But I feel like ruins wooing me arrow holes that never close from Cupid on a shooting spree. Feeling stupid cause I know it ain't no you and me. But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, and you know that you should know and let it go. But the fear of the unknown hone another lover's phone sends you back into the zone. With no Tom Hanks to bring you home, a lover, not a fighter on the front line with a poem. Trying to write yourself a rifle, maybe sharpen up a song to fight the tanks and drones of you being alone. I wish I never lived, I wish I never touched. I wish that I could stop loving you so much. much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Uh-huh. I wish you were the best, best, the best I ever had. Yeah. I wish that the good outweighed the bad. Cause yeah. it'll never be over. never be over. Until you tell me it's over. Until you tell me These it's over. shouldn't have, but you said it. And I hope you never come back. It shouldn't have happened, but you let it. Now you're down on the ground screaming medic. The only thing that comes is the post traumatic stresses shields, body armors, and vests don't properly work. That's why in a locker full of hurt. The enemy within and all the fires from your friends. The best medicines to probably just let it I Wish I could feel, wish I could love. I wish that I could stop, cause it hurts so much. So much. And I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Yeah. I wish you were the best, best, best I ever had. Hey. I wish that the good outweighed the bad, cause uh. it'll never be over. never be over. that won't win. Love, hope it heals, but it never does. That's cause you at war. maakt ook flinke stappen naar boven. Vorige week nog 13, deze week nummer 6. En dat alles ook nog eens in haar zesde week. Carly Ray Jepsen, This Kiss. 7 was voor Gay Sebastian, Lupa Fiasco en Better Scars. En PGI, die vonden we op plek nummer 8 voor hem. Eh, dus die 10 plaatsen winst. En daarmee de snelste stijger van allemaal. Vorige week vonden we deze Israëlische nieuwe remix van Winkelmand nog op plek nummer 3. Nu zakken ze vijf plaatsen in de negende week. Asaf Avidan, Vicious Winkelmand, The One Day Reckoning Song. could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories I could have told.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 she can fly away. in de zevende week voor Alicia Keys. The Girl on Fire, vorige week nog 9, deze week omhoog naar plek nummer 4. Coldplay en Hurts Like Heaven, de mannen moeten weer een plekje inleveren. Vorige week stonden ze nog mooie plek nummer 2. Nu zakken ze naar eh, plek nummer 3. Like Heaven, 8 weken in de lijst, zakkend van 2 naar 3. En daarvoor dus Alicia Keys en haar eh, Girl on Fire ging omhoog van 9 naar 4. En Avas Avidan, de One Day Reggae Song, zakte van 3 naar 5 toe. Nog twee platen voor je te gaan. En dit is de eh, nummer 2. The One Republic, Feel Again, staan 7 weken in de lijst. Gaan 5 plaatsen omhoog van 7 naar 2 toe. En zometeen voor jou de nummer 1 van Europa.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 Net als vorige week dus de beste plaat in Europa. Ondertussen trouwens alweer 10 weken lang in de lijst. One Republic, Feel Again kwamen omhoog tot de eh, tweede plek, vanaf 7 naar 2 toe. En Cole door Coldplay weer een plekje naar beneden, zakkend van 2 naar 3. Alicia Keys ging van 9 omhoog naar 4 en Asaf Avidan, de One Day Reckoning Song, zakte van 3 naar 5 toe. Carly Rae Jepsen, This Kiss op 6. Eh, 7, Gay Sebastian Lupa Fiasco, Battle Scars, PGI, de Gundam Style op 8. 9 voor David Guetta, Sia de She-Wolf en Usher sloot de top 10 af deze week met zijn versie van Dive. Dat was de lijst voor deze week. Volgende week om 3 uur weer een hele nieuwe. Veel plezier zo met de jongens van het weekend in.